Annette Schut met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger is begonnen met bombardementen op Irak en Syrië. De aanvallen zijn een vergelding voor een droneaanval op een Amerikaanse basis... afgelopen weekend in Jordanië. Die zou zijn uitgevoerd door pro-Iraanse strijdgroepen. Washington zegt dat er 85 militaire doelen zijn geraakt van die strijdgroepen. De lichamen van de omgekomen militairen van de droneaanval kwamen vandaag terug in Amerika. Kort daarna begonnen de vergeldingsacties. President Biden waarschuwt dat er meerdere aanvallen zullen volgen. De brandweer is vanavond bekogeld tijdens hun werk. Dat gebeurde volgens de politie bij het blussen van een brand in het Westland. Daar bouwt brand uit in een loods van een botenbedrijf in Poeldijk. Volgens Omroep West hebben agenten met schilden en wapenstokken de railschoppers weggejaagd. Ook werden politiehonden ingezet. De politie spreekt van grote groepen mensen die op de brand waren afgekomen. Omdat de brand veel rook veroorzaakte, werd een NL-alert verstuurd. Van de loods is weinig meer over. Op een aantal plekken in het land zijn nog steeds boerenprotesten aan de gang. Boeren blokkeren met trekkers onder meer de A7 bij Drachten. Volgens Rijkswaterstaat is de snelweg in de richting van Heerenveen nog afgesloten. Eerder gold dat ook voor de A7 bij Hoorn. Daar is de weg inmiddels weer vrij. Ook de A1 bij Markelo is geblokkeerd. RTV Oost meldt dat langs de weg meerdere branden zijn gesticht. Rijkswaterstaat verwacht de hele nacht bezig te zijn met opruimen. De boeren demonstreren omdat ze af willen van Europese klimaatregels.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 秋。

rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't. forget it. just kept standing there. it, make it right. Make it, make it right. I want you all, I want you all, I want you all.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 laughter I will do